Daardoor konden mensen niet inloggen op overheidswebsites. Wie er achter de aanval zit, weten we niet. Bij Albert Heijn hebben zich tien mensen gemeld... die zeggen ziek te zijn geworden na het eten van de besmette bevroren blauwe bessen. Sommige zakken zijn besmet met hepatitis A. Gisteren werd al duidelijk dat zeker twaalf mensen zijn besmet. Of het gaat om dezelfde mensen die zich nu bij Albert Heijn hebben gemeld is niet duidelijk. Tot nu toe heeft één klant een schadeclaim ingediend bij Albert Heijn. Het is nog steeds te druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zorgt voor onveilige situaties voor asielzoekers en medewerkers. De inspectie zegt dat het kabinet snel met oplossingen moet komen. Minister Faber blijft benadrukken dat ze gaat zorgen voor minder instroom, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Dat helpt natuurlijk wel, want als er minder mensen bijkomen in Ter Apel, wordt het minder druk. Maar de inspectie benadrukt in dit rapport eh, vooral ook dat die doorstroom beter moet. Ja, en daar lijkt het juist niet de goede kant op te gaan... omdat het kabinet voornemens is om de spreidingswet in te trekken... die er juist is om die doorstroom te verbeteren. De inspectie vindt dat de situatie er op die manier niet beter op wordt... en zegt dat er meer alternatieve opvangplekken moeten komen. En carnavalsverenigingen in Venlo zijn boos. Dit jaar zijn er nieuwe regels voor praalwagens. Die mogen alleen de weg op als ze gekeurd en verzekerd zijn. En ook moeten ze een geel kenteken hebben. Deze vereniging vindt het een hoop gedoe is eh, als het ware een APK moet de wagen kregen. En ja, is het een APK, nou dan was deze wagen dan echt niet doorgekomen met 30 jaar eh, verleden. Eh, dus dit kan eigenlijk niet meer, wat van nu zin? Nou. nou, niet dus. Hij denkt dat ze de hele onderkant zouden moeten aanpakken om de wagen door de keuring te krijgen. En dat is niet meer de moeite. De wagen gaat na dik 30 jaar dus naar de sloop. Ze wisten trouwens al wel dat het eraan zat te komen. De nieuwe regels zijn al in 2021 ingegaan, maar er was een overgangsregeling van 4 jaar. Heb ik nog het weer.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 Na een grondig overleg met de omwonenden heeft de gemeente een nieuw ontwerp gemaakt voor het parkeren rond de Friedhofplein. Door een betere indeling komen er 37 nieuwe parkeerplekken bij. Het ontwerp is zo aangepast dat er meer groen behouden blijft aan de randen van het plein. De huidige rimpelrozen verdwijnen en maken plaats voor een haag met verschillende inheemse planten... die goed bestand zijn tegen wind en zout. De werkzaamheden beginnen naar verwachting eind juni... nee, eind januari 2025 en duren een paar weken. Righteous Brothers met Unshade Melody. Op dinsdagochtend komt een groep Zandvoortse inwoners bij elkaar... om samen een kop koffie of thee te drinken, verhalen te delen en te bewegen. Tijdens de koffie doen zij activiteiten zoals een spelletje, muziek luisteren, een quiz... en hebben zij het heel gezellig met elkaar. Ook als uw lichamelijk of geestelijke gezondheid beperkt is... bent u toch van harte welkom in deze veilige sfeer waar u helemaal uzelf kunt zijn. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur in de locomotief. De kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie of thee. En aanmelden is niet nodig. Informatieavond Verslaving. Breider Preventie verzorgt volgende maand twee gratis informatieavonden over verslavingen. Deze avond zijn bestemd voor partners, kinderen, 18 plus, familieleden, vrienden en mensen met een verslavingsprobleem. De bijeenkomsten vinden plaats op 6 en 13 februari van half acht tot half 10 bij Breider op de Schipholpoort 20 in Haarlem. Deze twee avonden horen bij elkaar. Inschrijven geldt voor beide avonden en stuur een mail naar preventie@breider.nl. Breider, preventie@breider.nl of bel mijn telefoonnummer 3583800. 3583800. Common Don't Leave Me This Way. Creatief aan de slag. Een kaartje leggen of een potje joelen. Klaar om over de drempel te stappen, de kwast ter hand te nemen... en uzelf te verrassen? Onder begeleiding van een kunstenaar tovert iedereen iets moois op het doek. Meer zin in een ouderwets potje klaviassen of joelen? Dat kan natuurlijk ook. Sluit je gezellig aan en het is elke woensdag van 1 tot half 4. De kosten zijn 3 euro of 4 euro Inclusief koffie, thee en natuurlijk, zoals altijd, met wat lekkers. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt, Zandvoort Noord. We stonden gisteren op de bus te wachten en toen zei mevrouw...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 Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Ja, de koning, komen ze nood, hè, want dat hoort er af en toe bij. For America, Redbox. remember Middle of the Road is een band uit Glasgow die in 1971 doorbrak met de hip Hippie Chippy Chippy Chip Chip. De stijl van de band kan men beschouwen als een Europese variant van de bubblegum. De bezetting bestond uit zangeres Sally Kerr, een voormalige kapster... Ken Andrew en de broers Eric en Ian McCready. Hier zijn Middle of the Road met Sacramento. Jim. What's new with you? You found another girl. Well, I hope she'll be true. your girl's name? That's very funny. Cause my girl's was the same. ocean elke maand kunt u een bloemstuk leren maken met aanwijzingen van Joop Jansen. Hij heeft jarenlang een eigen bloemenzaak in Heemstede gehad. En bloemschikken is voor mij een passie, zegt hij. Ik leg uit waar je op moet letten en help waar nodig mee. En natuurlijk maken we er ook een gezellige middag van. Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot half 4. En de kosten zijn 10 euro, inclusief koffie, thee en wat lekkers. En u moet u eigenlijk wel even van tevoren aanmelden bij Pluspunt. En ik ga door met, dan moet ik even kijken, Conway Dance Band. Son of Jamaica. when I was a young boy. I saw that moving Mutiny on the mountain, staring my Iron Man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream, a dream of blue seas, white sand, paradise birds kennis met de wonderenwereld van improviseren. Uit je hoofd en in je lijf. Heerlijk de andere deelnemers erop los fantaseren. Deze cursus is voor alle leeftijden en onder leiding van de gerenommeerde acteur Leo van Es. De kosten 5 euro per keer en u hebt één gratis proefles. Vooraf aanmelden moet u wel 5740330. 5740330. En dat is vrijdag 17 januari van 2 tot 4 uur. Locatie De Blauwe Tram, Zandvoort Centrum. De Dijk, nergens goed voor. Ik heb geen centen meer. maken. Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn doppen anders dan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste, maar ik ben niet al te vlug. En als je mij een tientje leent, zie je het nooit meer terug. En ik denk niet dat ik want dat duurt bij mij nooit lang ik heb er ook geen zin in. En ik was het niet van plan. Ik ben nergens goed voor. Jij weet er alles van. Maar ik kan van je houden. Zoals niemand anders kan uren op me wachten Dan heb ik ook nog geen geduld Denk enkel aan mezelf En geef anderen de schuld Het is bij mij een zootje als je met me vrijt, dan ben ik liever lui dan Denk niet dat ik ooit verander, want dat duurt bij mij nooit lang. Ik heb daar ook geen zin in. En ik was het niet van plan. Ik ben er. weet jij alles van. Maar ik kan van jou, zoals niemand anders kan. Williams, geboren in 1945 en overleden in 2002... was een Noord-Ierse zanger, liedjeschrijver en gitarist.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 Elke maandag van 10 tot 12 uur. En dat is in de bibliotheek Zandvoort Centrum. En elke woensdag van half 10 tot 12 uur in Pluspunt Zandvoort Noord. Heb je de inkomen op orde voor vragen en ondersteuning bij geldzaken? Elke woensdag van 9 tot 12 uur in Pluspunt Zandvoort Noord. Of bij vragen voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkteam. En het is telefoonnummer 5719393. 5719393. En Billy Swan zegt, I can help. fit senioren. We doen in een ontspannen sfeer simpele ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Deze les is speciaal voor senioren. Meedoen kan als u ook zonder hulp weer van, op, van de grond op kunt staan. Deelname op een stoel, ja, dat is natuurlijk ook mogelijk. En het is elke vrijdag van 10 tot 11 uur. De kosten zijn 3 euro per les, inclusief koffie of thee na afloop. En u hebt één gratis proefles. Ik ga door met Direct. Beste I swim across an open sea Only to find what's left of me My arrow burns for every dream That drifted off in memories I set them free I took my Nature Vrijwilligershulpdienst. Wil je mensen helpen, een keer naar het ziekenhuis brengen... boodschappen doen, klusjes in de tuin of in het huis... We zijn op zoek naar vrijwilligers die de inwoners van Zandvoort kunnen helpen. Lukt het, lijkt het jou leuk om vrijwilligershulpdienst te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honer en het spel je h-o-h-1-e-r e at plus.zandvoort.nl voor meer informatie zie onze website pluspunt. pluspuntzandvoort.nl Ik moest even kijken waar we nou precies waren. Ja, daar heb je wel meer hè. Daar zeg ik Spender Ballet, Through the Barricade. keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on way wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the brain. dat was het weer voor deze week. Lunchroom live vanuit onze studio in Zandvoort. Ik wens u een hele fijne week. En zoals al gezegd, op de barricade.